Jobboot met het NOS Journaal. De Tweede Kamer praat donderdag met staatssecretaris Zijlstra over de langstudeerboete. De onderwijsspecialisten in de Kamer komen voor het debat terug van vakantie. De staatssecretaris is niet van plan de langstudeerboete per 1 september op te schorten. Een meerderheid in de Kamer had daarom gevraagd. Zijlstra zei vorige week dat de Kamer dan maar met financiële dekking moet komen. Zo'n 370 miljoen euro per jaar. De langstudeerboet houdt in dat studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen 3000 euro extra moeten betalen. Nog drie clubs in het betaald voetbal staan onder verscherpt toezicht van de KNVB. Het zijn NAC Breda, FC Dordrecht en Helmond Sport. De KNVB beoordeelt de financiële situatie van alle clubs een paar keer per jaar door middel van een puntensysteem. Bij de vorige meting in mei waren er zes clubs met financiële problemen. Een jaar geleden waren dat er nog dertien. NAC, Dordrecht en Helmond Sport moeten snel hun financiën op orde brengen van de voetbalbond. Een bezoeker van het dancefestival Decibel in Hilvarenbeek is overleden. De jongen van 19 werd zaterdagavond onwel en bezweek gisteren in een ziekenhuis. Volgens de politie is de hitte, mogelijk in combinatie met drugsgebruik, hem fataal geworden. Nog vijf bezoekers van het festival moesten naar het ziekenhuis. Drie van hen raakten ook onwel. Eén brak een bovenarm en iemand anders raakte gewond aan zijn rug. Verder werden enkele tientallen mensen aangehouden voor verboden drugsbezit. De politie in Arnhem heeft gistermiddag een man van 24 uit Deventer aangehouden die met een gestolen Porsche was gecrashed. Aan de crash ging een wilde achtervolging vooraf. Bij een spoorwegovergang in Reden ramde de auto de spoorbomen die toen net dichtgingen. De Porsche schoot net voor een aanstormende trein langs. Daarna nam de bestuurder de snelweg naar Arnhem. Bij het knooppunt Velperbroek vloog de auto uit de bocht. De bestuurder wist nog te ontsnappen, maar kon even verderop worden aangehouden. Het weer vanavond droog en opklaringen. Vannacht hier en daar mist. Morgen opnieuw zomers. Met temperaturen rond de 25 graden. In de loop van de middag kleine kans op een bui. De rest van de week minder warm. Dit, is Wijnand Zwaan bij de ANB. E op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file tussen Rozenburg en de Botbecktunnel 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is helemaal dicht.